Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Buitenlandse moederbedrijven van firma's die in Nederland veel loonsteun hebben ontvangen... keren voor honderden miljoenen aan winst uit aan hun aandeelhouders. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Van de 25 grootste ontvangers van de zogeheten NOW-steun... gaat het in ieder geval om de moederbedrijven van uitzendbureau Adecco... vrachtwagenbouwer DAF Trucks en het IT-bedrijf Atos. Het is voor buitenlandse moederbedrijven niet verboden... om hun winst uit te keren aan de aandeelhouders... mits ze zelf geen loonsteun in Nederland hebben ontvangen. DAF Trucks zegt dat het uitkeren van dividend belangrijk is... voor het vertrouwen van de aandeelhouders. Chinese en Amerikaanse topdiplomaten hebben over en weer harde woorden geuit... bij hun eerste ontmoeting sinds het aantreden van president Biden. Buitenlandminister Blinken sprak China aan op zijn houding tegen Hongkong en Taiwan... waarop de Chinese topdiplomaat Yang reageerde met uitgebreide kritiek... op het volgens hem agressieve buitenlandbeleid van de VS. Criminelen in Mexico hebben 13 agenten doodgeschoten in een hinderlaag. De agenten waren op patrouille in het midden van het land toen hun konvooi onder vuur werd genomen. Vermoedelijk werd de moordaanslag gepleegd door leden van een van de vele drugsbendes die het gebied terroriseren. Er is een klopjacht gaande op de daders die vooralsnog spoorloos zijn. De laatste keer dat zoveel politiemensen werden gedood bij een aanslag in Mexico was anderhalf jaar geleden toen 14 agenten werden doodgeschoten. De politie van Los Angeles doet onderzoek naar Hollywood-acteur Army Hammer. Een vrouw beschuldigt hem ervan dat hij haar vier uur lang heeft verkracht... en haar meerdere malen met haar hoofd tegen een muur heeft gegooid. Hemmers advocaat noemt de aantijgingen belachelijk.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 I may not have a job, but I have a good time with the boys that I meet down on the line. kiss girls and pearls. Hot damn, everybody, let's play. So they promised you a good job. No way.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 Was it my face? Was it time achteraan. Shit, is best een lijpe paradox. Maar kijkend of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp wel hoe het werkt, want voor ons beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat een leven zonder jou geen leven is. Het pijn, nog langer zonder jou te zijn. Maar dan nog moet ik je laten gaan droog je tranen, ook al heb je veel verdriet. Je kan het winnen als ik, maar het helpt ons dus niet. Droog je tranen, ook al heb je veel verdriet. Het leven gaat door, je begint weer van voor. Er ligt vast wel iets moois in het verschiet. Hoezo neem je de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het ga je niet meer met me mee, ha? Huh? Jij kan het wel alleen. En ben je zeker voor je keuze nu? Ik denk dat het beter is. Dit is je allerlaatste kans, schat. Jij comes a time in your life when you have to fight yourself free, sail away across the sea.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 In Centraal Mexico zijn 13 agenten doodgeschoten toen ze in een hinderlaag terecht kwamen. Vermoedelijk werd de moordaanslag gepleegd door leden van een van de vele drugsbendes die het gebied terroriseren. De politie in Los Angeles doet onderzoek naar Hollywood-acteur Army Hammer. Een vrouw heeft tegen hem aangifte gedaan van verkrachting en mishandeling. Hammer ontkent. Het weer? Geregeld zon, maar ook stapelwolken. Het blijft vrijwel droog en het wordt een graad of acht. If I met you in another life Maybe then we could pretend There's no gravity in the words we write Maybe you didn't mean it Maybe blowing was the only rhyme The only rhyme Want my heart to be breaking, breaking No, I'm happy and you hate it, hate it Oh, and I'm not asking you to let it go But you've been telling truth is whatever you decide.